Levi van Eck met het NOS Journaal. Regionale ziekenhuizen acute zorg nodig hebben. De ziekenhuizen zijn bang dat ze hun afdelingen spoedeisende hulp en intensive care moeten sluiten... door scherpere richtlijnen waar ze zich aan moeten houden. Zo moet er in elke ziekenhuis zeven dagen per week een IC-arts aanwezig zijn. En die arts moet dan exclusief beschikbaar zijn voor de IC. Volgens de regionale ziekenhuizen kost dat veel extra geld en kunnen ze dat op den duur niet meer betalen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er een productief gesprek is geweest... tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea... om de ontmoeting tussen hem en Kim Jong-un toch door te laten gaan. Donderdag zegt Trump de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider af... maar gisteren zei hij al dat hij niet uitsluit dat de topontmoeting toch doorgaat. In de tweet waarin Trump nu dus spreekt over een productief gesprek... staat ook dat als de top doorgaat dit op de eerder geplande datum zal plaatsvinden... op 12 juni in Singapore. In het zuiden van Nederland is vannacht een lichte aardbeving geweest. De beving gebeurde rond kwart voor één en had een kracht van 3,2. Volgens het KNMI lag het epicentrum bij de Limburgse plaats Tramprooi... aan de Belgische grens. De beving was op een diepte van zo'n 12 kilometer. Op Twitter zeggen verschillende mensen in Nederland en België... dat ze de beving hebben gevoeld. Uit de eerste exit polls in Ierland blijkt dat een ruime meerderheid... voor de versoepeling van de abortuswet is... 68% van de Ieren zou voor hebben gestemd. Nu is abortus in Ierland alleen toegestaan als het leven van de moeder in gevaar is. Met de nieuwe wet mogen vrouwen tot 12 weken in de zwangerschap altijd een abortus krijgen. De definitieve uitslag van het referendum volgt later vandaag. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. Lokaal kan het 30 graden worden.